met de juiste papieren voorlopig gewoon mogelijk om naar de VS te gaan. Een lagere rechter in Seattle bepaalde gisteren dat het inreisverbod moest worden opgeschort. Trump haalde hard uit naar de rechter die dat besluit nam en er ging een hoger beroep. Het besluit van het federaal hof betekent nog niet het einde van de beroepszaak. De inhoudelijke kant van de zaak heeft het hof nog niet behandeld. En daarnaast lopen ook nog andere rechtszaken tegen het inreisverbod. In Turkije heeft de politie 400 vermoedelijke IS-aanhangers opgepakt. Onder de arrestanten zijn buitenlanders en mensen die verdacht worden van het plannen van aanslagen, melden Turkse staatsmedia. Bij invallen in Ankara zijn 60 verdachten gearresteerd, maar ook in Istanbul, Izmir en andere steden zijn invallen gedaan en mensen opgepakt. De Turkse regering houdt de islamitische staat verantwoordelijk voor een aantal aanslagen in het land. IS claimde de verantwoordelijkheid voor onder meer de aanslag op nachtclub Reina in Istanbul. Daar werden op oudejaarsavond 39 mensen doodgeschoten. In Pakistan zijn zeker 13 mensen omgekomen door een lawine. Dat gebeurde in het noorden van het land, niet ver van de grens met Afghanistan. Huizen raakten bedolven onder de sneeuw. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Ook delen van Afghanistan hebben te maken met problemen door het winterse weer. In het noorden zijn de afgelopen dagen zo'n 20 mensen omgekomen door lawines, ingestorte daken en ongelukken. De man die vrijdag bij het Louvre in Parijs militairen aanviel met een kapmes en daarna werd neergeschoten is buiten levensgevaar. Volgens het Franse OM is hij ook fit genoeg om ondervraagd te worden. De Egyptenaar van 29 viel bij het museum militairen aan terwijl hij in het Arabisch God is groot riep. Hij werd daarna beschoten. Het weer, het is bewolkt en nevelig, soms valt wat motregen. In het midden en zuiden ook af en toe zon en het wordt een graad of acht. Ook morgen bewolkt en af en toe wat motregen.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 door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise put up a parking lot.